Mariette Krol met het NOS Journaal. Russische troepen hebben in Oekraïne op zo'n 30 kilometer van de grens met Polen... een luchtaanval uitgevoerd op een militair trainingsveld. Dat melden lokale functionarissen in Lviv. De aanval was in de buurt van die stad. Er zouden acht raketten zijn afgevuurd. Getuigen melden dat ze zwarte rookpluimen zien. Vannacht ging in Lviv het luchtalarm af... waarna in de verte explosies te horen waren. Het Russische leger heeft een nieuwe burgemeester geïnstalleerd... in de bezette Oekraïense stad Melitopol, meldt CNN. Gisteren werd de zittende burgemeester volgens de Oekraïense autoriteiten meegenomen... door gewapende mannen. Hij wordt onder meer beschuldigd van terrorisme... door het parket van de zelfverklaarde Volksrepubliek Lugansk, zegt CNN. Waar de burgemeester nu is, is niet duidelijk... President Zelensky heeft het over ontvoering en eist dat Rusland de burgemeester direct vrijlaat. In Melitopol gingen na de ontvoering inwoners de straat op... in solidariteit met hun burgemeester. De Koerdische stad Erbil in het noorden van Irak is getroffen door twaalf raketten. Volgens Amerikaanse en Iraakse bronnen kwamen die uit Iran. Het zou een wraakactie zijn voor een Israëlische luchtaanval afgelopen week in Syrië... waarbij twee leden van de Iraanse revolutionaire garde omkwamen. In Erbil zouden geen slachtoffers zijn gevallen... Volgens Irak sloegen enkele raketten in op het Amerikaanse consulaat in de stad... maar een Amerikaanse functionaris ontkent dat. En Theater Tuschinski in Amsterdam annuleert een besloten vertoning... van een documentaire over forumkamerlid Gideon van Meijeren. De film zou morgen worden vertoond... maar de bioscoop vindt dat niet gepast vanwege uitlatingen van Van Meijeren... waarin hij de holocaust bagatelliseert... Die bioscoop is opgericht door Abraham Tuschinski, een Jood die in Auschwitz werd vermoord. Het weer. Op de meeste plekken is het vandaag droog met wat zon, maar ook stapelwolken. Er staat een matige wind en het wordt 14 of 15 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.